Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland gaat 100 miljoen euro aan kogels en granaten aan Oekraïne geven. Dat is afgesproken bij een Europese top gisteravond. Tsjechië kwam met het plan, zegt demissionair premier Rutte. Ik kan vanavond aankondigen dat wij hier hebben gezegd... we gaan ruim 100 miljoen bijdragen aan dat Tsjechische initiatief... om heel snel munitie die er al is op de wereldmarkt in te kopen... en naar Oekraïne te krijgen. Dit is hard nodig. Oekraïne vraagt landen al langer om munitie. Maar de Europese top was vooral ook bedoeld als signaal naar Poetin... om te laten zien dat de landen Oekraïne nog altijd steunen. En na bijna zes jaar komt er vandaag een uitspraak in het Marengo-proces. Dat draait om zes moorden en vier pogingen tot moord. Tegen zes verdachten is levenslang geëist, onder meer tegen Ridouan Taghi. Ook tijdens de behandeling van de zaak zijn mensen vermoord. De broer en advocaat van de kroongetuigen in de zaak en Peter R. de Vries. Dat zijn allemaal aparte rechtszaken. Het gaat weer lekker met hotels, campings en vakantieparken. Ze verwelkomden vorig jaar een record aantal gasten, in totaal bijna 50 miljoen. Dik 20 miljoen daarvan waren buitenlandse toeristen en dat is weer net zoveel als voor corona. Het grootste deel van hen, ongeveer een derde, kwam, dat zal je niet verbazen, uit Duitsland. En openbare laadpalen voor elektrische auto's moeten tussen 4 uur middags en 9 uur s avonds worden uitgezet. Dat zegt netbeheerder Stedin, want daar zien ze vanaf een uur of vier een enorme stroompiek. Komt iedereen thuis, dan gaat de verwarming hoog, dus dan komen alle warmtepompen ehm, online. Eh, mensen gaan elektrisch koken. Dus ja, daar, eh, daar moet dan de stroom naartoe en bij voorkeur niet naar de auto's als het mogelijk is. De netbeheerder zegt dat voor iedere laadpaal die tijdens de piek uitstaat... een nieuwe woning kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet... en dat ze stroomnet aan het bijbouwen zijn... zodat we in de toekomst tegelijkertijd kunnen koken en de auto aan de lader kunnen zetten. Het weer nog best een prima dagje. Droog en bijna overal veel zon. Alleen in het binnenland is het vanochtend grijs. Later breekt het daar ook vaker open. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie.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 worden uitgezet tussen 4 uur middags en 9 uur s avonds. In die periode wordt er zoveel stroom gebruikt... dat het elektriciteitsnet volgens steden uit zijn voegen barst. Na 142 zittingsdagen, verspreid over bijna zes jaar... doet de rechtbank vandaag uitspraak tegen alle verdachten in het Marengo-proces. Er is zes keer levenslang geëist, onder meer tegen de hoofdverdachte Ridouan Taghi. Eagles-oprichter Don Henley wil via de rechter de handgeschreven teksten van onder meer Hotel California weer in handen krijgen. Verzamelaars hebben die naar eigen zeggen legaal in handen gekregen. Henley zegt dat hij de teksten nooit heeft weggegeven en dat ze ook heel persoonlijk zijn. Het weer in het oosten nog wat mist, op andere plekken is het helder. De zon schijnt geregeld vandaag bij een graad of 8.